Vijf uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De veiligheidsregio's maken zich zorgen over de naleving van de coronamaatregelen in de horeca. Volgens de voorzitter van het Veiligheidsberaad vinden mensen in cafés en restaurants het steeds moeilijker om anderhalve meter afstand te houden. Ook zouden mensen niet altijd meer blijven zitten, maar ook gaan staan en lopen. In een aantal plaatsen zijn afgelopen weekend boetes uitgedeeld en ook is een aantal horecagelegenheden gesloten. Bij een schietincident op een camping in Appeltern in Gelderland zijn gisteravond twee mensen omgekomen. Volgens de politie zijn het een man en een vrouw. Wat hun relatie is, wordt nog onderzocht. Ook is nog onduidelijk wat er precies is, precies is gebeurd. Het onderzoek op de camping ging vannacht verder. De politie verwacht later vandaag met meer informatie te komen. De Filipijnse journaliste Maria Ressa is veroordeeld voor smaad. Ze kan een celstraf van maximaal zes jaar krijgen. Ressa is hoofdredacteur van een nieuwsite die kritisch is op het beleid van president Duterte. De aanklacht gaat over een artikel waarin een rijke zakenman in verband wordt gebracht met criminaliteit en banden met een oud-rechter. Ressa heeft de beschuldiging altijd ontkend en zegt dat het proces politiek gemotiveerd is. Nina Polak is de winnaar van de Inktaap 2020. Ze krijgt de literaire jongerenprijs voor haar roman Gebrek is een groot woord. Over een jonge zelfster die worstelt met de voortdurende tweestrijd... tussen het verlangen naar vrijheid en ook geborgenheid. De winnaar van de Inktaap wordt gekozen door middelbare scholieren. Vanwege corona werd de prijs niet fysiek uitgereikt... maar werd de winnaar bekendgemaakt in een podcast. Eerdere winnaars zijn onder meer Harry Mulisch, Connie Palme en Murat Isirk. Het weer nog, vooral in het noordoosten kans op zware buien. In de loop van de middag klaart het wat op en wordt het zo'n 22 graden. Tegen het eind van de middag in het zuiden weer kans op regen.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 Chickens looking at me strange, but you know I don't care. I Step up in this mother, just a swing in my hair. Street quit talking, crip walk, if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. Shape up, I need. got your boy a gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke What's on.